Ik ben nooit uh, moedeloos of reddeloos, maar ik weet gewoon niet hoe we de komende drie, vier weken hoe we dit gaan redden met elkaar. We proberen nu patiënten, en dat loopt de laatste dagen gelukkig wat beter... COVID-patiënten vanuit onze regio naar eh, andere regio's over te plaatsen... waar de druk nog wat minder is. Maar daar gaat het ook oplopen. En dat helpt even, een paar dagen. Maar dan komen er weer nieuwe patiënten en dan komen er weer nieuwe patiënten. De ziekenhuizen in Limburg willen dat zorgpersoneel en de meest kwetsbare mensen zo snel mogelijk een derde prik krijgen. In Oslo heeft een man met een mes mensen op straat aangevallen. De politie heeft de man vervolgens doodgeschoten. Het is niet bekend of er doden zijn gevallen of mensen gewond zijn geraakt. De Eerste Kamer moet een nieuwe antifraudewet niet aannemen, dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Met die wet zou de overheid meer informatie kunnen uitwisselen, zegt mijn collega Joost Schellevis. Normaal mag je niet zomaar informatie uitwisselen. Er moet echt een juridische basis zijn. Nou, deze wet maakt het makkelijker en volgens de autoriteit persoonsgegevens dus te makkelijk eh, om tot zo'n juridische basis te komen. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is de kans groot dat mensen door de wet op een verkeerde lijst komen. Net als bij het toeslagenschandaal. En in Wales is een man die vast zat in een grot na twee dagen gered. De man raakte diep onder de grond gewond en kon niet meer zelf lopen. 240 reddingswerkers werkten dag en nacht om bij hem te komen. Er waren verschillende soorten brancards voor nodig, waaronder een drijvende. Dus het was een klein feestje toen hij afgelopen nacht naar buiten kwam. I mean, it's just so, such a great moment. We don't normally uh, celebrate the end of a rescue, but we all stopped and cheered tonight. Yeah, it was a special moment. De man ligt in het ziekenhuis en zal waarschijnlijk volledig herstellen. Het weer. In het westen is het bewolkt, maar in het zuidoosten schijnt juist volop de zon. Morgen zijn er vooral in het noorden wolken met kans op wat regen, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En net als vandaag wordt het 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen naar de vesting en knooppunt Eemnes. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het langzaam... tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. Vertraging is 5 minuten. En op de A7 van Horen naar Zaanstad heb je 10 minuten tijdverlies...